Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Peru is de rechtbank het uitspreken van het vonnis tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores anderhalf jaar geleden. Er is 30 jaar cel tegen van der Sloot geëist, maar omdat hij een bekentenis heeft afgelegd kan de straf een stuk lager uitvallen. De Verenigde Staten gaan weer een ambassadeur naar Birma sturen. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken heeft dat aangekondigd. Amerika reageert daarmee op de democratische hervormingen van de burgerregering die sinds een jaar aan de macht is. Vandaag liet Birma een groot aantal politieke gevangenen vrij. Dat was voor het Westen een voorwaarde voor het opheffen van sancties tegen Birma. Kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Het Franse persbureau AFP heeft dat gehoord van een bron dicht bij de Franse regering. Er zouden nog meer eurolanden een lagere kredietstatus krijgen. Welke dat zijn is niet duidelijk, maar Nederland, Duitsland, België en Luxemburg blijven volgens de bron in Parijs buitenschot. Premier Rutte is het met koningin Beatrix eens dat een hoofddoek geen symbool is voor onderdrukking van vrouwen. In Oman noemde de koningin die uitspraak gisteren onzin. Volgens Rutte zijn de woorden van de koningin geen politieke uitspraak. En hij voegde eraan toe dat hij heel veel voorbeelden kent van vrouwen met een hoofddoek die niet worden onderdrukt kabinet is niet van plan de accijns voor benzine te verlagen. De benzineprijs in Nederland heeft vandaag de recordprijs van 1,75 euro geëvenaard. Minister Verhagen zegt dat het verlagen van accijnsen zou leiden tot het verhogen van andere belastingen. Verhagen hoopt dat de OPEC meer olie zal produceren, zodat de prijzen dalen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, morgen veel bewolking, temperatuur rond de 7 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor brugge 3 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Waardenburg 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 3 kilometer. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 3. A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 6. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Bresseplein 3 kilometer.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 Want hij eindigt nu zo raar, vind ik. Maar goed, ik ga wel een brief schrijven. <laughs> Ja, is goed. Eh, welke nummers hoorden wij, Niels? Wij hoorden Enrique Iglesias, Pitbull met I Like How It Feels. Ja. Direct met Young En? The Wanted met Warzone. Dankjewel. En eh, ja, dit is toch wel een speciaal momentje. Deze week is dit, nou, het is eigenlijk een one week hit antwoorden. Want deze week... Ja, eh, vorige week ook al, hè? Ja, vorige week. Maar nu voor het grote publiek, denk ik. Oké. Okay. Eh, breekt dit nummer dus echt door. Eh, ja, ik denk al dat iedereen weet waar we het over hebben. We hebben de live versie, vinden we net wat mooier, van zijn DVD.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 Ja, je hoorde DJ Peppermint at the club en Do It Right. Ons huis DJ natuurlijk. En dat alles was natuurlijk in de mix. Het vaste. Een paar minuutjes tussen 6 en half 7 om er even doorheen te gaan. En in de stemming van de weekend te horen. En dat eh, hoort bij dit onderdeel. En dan gaan wij meteen luisteren naar Guus en Gers met Nergens Zonder Jou. En eh, een heel nieuw nummer. Nou, nieuw, maar wel echt een heel leuk nummer.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 Ik blijf je altijd trouw, want de jou werd de lucht weer blauw. Ja, jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want de jou werd de lucht weer blauw. Ja, jou wordt de lucht weer blauw.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 Met John, ja, dat vind ik ook. Met John Wild and Free. En eh, deze was nummer 1 in onze internetstemming over de lijst van 2011. Daarvoor de David Guetta met Weird outro, eh, samen met Usher was dat. En als het helemaal goed is, hebben wij nu aan de telefoon de enige echte Piet Pallasma. Piet, ben jij daar? Ja hoor, ik ben er. Dan krijg je applaus. <laughs> Dan krijg je applaus. Ja, wij zijn ook nog, als het is. Kijk, applaus. Al een leuk applaus. Hoe is het ermee, Piet? Goed hoor. Mooi. Um, Laten we maar meteen van gestart gaan. Niels? Ja, hoe eh, zit het met het weer eh, komende week? Want ik heb gehoord dat er sneeuw eh, wordt voorspeld. Ja, nou ik denk het niet. Ik denk dat het, al, dat het regen wordt hoofdzakelijk. Het is al van... we hebben het komende weekend, dit weekend hebben we in ieder geval wat, wat vorst in de mhm. nachten. En dat wordt de auto uit de kramen en dat soort dingen. Maar overdag blijft de temperatuur nog boven nul. En ehm, ja, nou, maar dinsdag wordt een een koude dag. Dan hebben we van dinsdag op woensdag misschien een beetje naar de sneeuw, maar het gaat al snel over in regen. Woensdag is het alweer 70 graden. Dus dan is het, is ook regenachtig. En ik denk later in de week, nou misschien dan wel kans op natte sneeuw. Maar we zullen ook zien dat de tweede helft van januari, eh, denk ik, kouder verloopt dan de eerste helft. Maar ook eh, vrij rommelig, met dan weer storm, dan mhm. weer regen, dan weer natte sneeuw. Het, eh, wordt gemiddeld wel wat kouder, maar... Uh, een winterperiode, een echte winterperiode, zie ik eerst nog niet zitten. In, ieder geval niet de komende week. Mhm. Het, het waait veel hè, de laatste tijd. Hard, ja, dat heb vaak als het, als het dan geen winterweer is, eh, dan heb je toch vaak te maken met eh, de depressies en die het weer mhm. bepalen. En dat geeft veel wind. Oké. En um, over de winter gesproken, ik, ik volg het een beetje. En je zag eigenlijk aan het begin van deze week dat er echt wel een, een winterse periode aan zou komen. En hoe kan je verklaren dat dat zo snel weer verandert? Ja, ja. Nou goed, allereerst, ik heb geen uh, eh, harde wind aangekondigd, geen winter des doods. Maar wel een, een, ik had in december winter verwacht en die is niet gekomen. Dat komt mhm. gewoon door de westelijke stroming. Nou, januari voldoet nu weer volgens mijn, uh, mijn winterverwachting uh, aan mijn winterverwachting. Nu is het aanwachten wat februari brengt. Het kan hooguit eind januari en, en, en, begin, en in februari nog winter worden. Mhm. Zelfs dat is de vraag of dat gebeurt. Want eh, de stroming met die depressies is zo sterk op dit moment. En die kan dus later deze maand nog wel omslaan. Maar dan zijn we al wel uit laat in de tijd. Dus de kans is klein dat we nog een eh, pak sneeuw krijgen? Nou, pak sneeuw zie, ik nog wat zitten. Ik denk dat mhm. wij best nog wat sneeuw krijgen. Het, eh, het, deze maand, de volgende maand. Daar zit ik niet over in. Oké. Het is natuurlijk ook de baan voor natuurreizen aankomende week. Wat zeg je? Het is natuurlijk ook te warm voor natuurijzen aankomende week. Ja, ah, dit uh, kun je dan in, vergeten voorlopig. Mhm. Ehm, hoe verklaar eigenlijk dat het best wel warm is? Ja, maar nou goed, het is ook weer de opwarming, het is ook weer de, de stroming eh, die we hebben. Mhm. Eh, je ziet trouwens dat heel Europa warm is. Ehm, ook, ook, ook het noordwesten van Rusland is tot nog toe heel warm geweest. Moskou heeft maar, maar een enkele dag onder nul gaat deze maand. Mhm. dat, dat zegt al genoeg. Het is gewoon warm en het is warm ook in, eh, in, in heel Europa eigenlijk. Maar komt dat door de opwarming van de aarde of is het gewoon een één jaar zo? Nee, ik denk wel dat het een opwarming van de aarde is. Het is uh, ook in Scandinavië heel warm geweest de afgelopen maand. En, eh, en ook delen van de, ook, ook deze maand nog Oslo plus drie afgelopen week. Nee, mhm. dat is, dat is warm. warm. Ja. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het dan wel een soort van horrorwinter. Nou, horrorwinter is wel heel erg. Maar um, hoe kan het dan dat het één of drie jaar achter elkaar wel echt best wel extreme winters waren? En dan nu opeens, vanuit het niets eigenlijk, terwijl iedereen het verwacht, eh, een hele zachte winter geeft. Zo extreem was de winter vorig jaar ook niet. Want we hebben bij in november, in lijn november en december hebben wij de winter mhm. gehad. Maar in januari, februari ook bijna niet meer. Dus die winter is ook vrijwel normaal geëindigd. Het jaar daarvoor was hij lang, durig. En, eh, en ook en was hij wel koud, maar onvoldoende om, om goed ijs te brengen. En we vroor het wel, maar niet al te veel. Dus dat, mhm. die winters, eh, ja, de stevige winters eh, met Melbesteden toch, nou, die, die, die, komen wat minder vaak voor. Het is wel jammer, hè? Ja. Zeker voor jou als Fries. Ja, is ook zo. Maar het, kan dus deze winter nog wel winter worden. Trouwens, als Fries, zijn kamer weer Europees kampioen geworden? Wat Sven Kramer is weer Europees kampioen geworden. Jou, voor jou als is dat natuurlijk mooi. Ja, tuurlijk vind ik dat mooi. En eh, ik hoop ook dat hij uh, wereldkampioen wordt. En ik denk ook dat hem dat gaat lukken. um, nog even over het weer. Eh, er was ook heel veel regen gevallen natuurlijk. En doordat er een rare wind zat op de Waddenzee, ja. waren er ook bijna grote overstromingen geweest. Nee, er zijn geen grote overstromingen geweest eigenlijk. Eh, men heeft het aardig in de hand kunnen houden. En eh, men is wel met bij de tweede weer op de mhm. grond komen te staan. Dat ook dit soort, dit soort dingen ook nog steeds kunnen gebeuren. En eh, dat komt natuurlijk ook door de vele regen, het zachte weer, de harde wind, storm. Mhm. Ja, dat heeft er alles, alles, alles mee, mee te maken. Gaan wij vaker van dit soort situaties meemaken? Ja, ik denk, dit zijn extreme situaties, maar als je kijkt naar het afgelopen jaar is bijna elke maand wel eh, niet normaal verlopen, dus de mhm. extreme zullen gaan toenemen. Oké, okay. Piet, mogen we hartelijk bedanken voor het, eh, voor het interview. En jullie succes met het programma. Ja, bedankt. Dankjewel en tot volgende keer. Tot volgende, keer. Doei doei. Gaan wij luisteren naar Bruno Mars met Grenade. Hoi jongens. Hoi.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 Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat. Atje Gers Johnson, W.S. Lekker gaan. Atje Gers Johnson, W.S. Lekker gaan. Lekker, lekker, lekker gaan. Lekker, lekker, lekker gaan reverse, laat hem niet met de hardste bas Terwijl Ruben naar mijn vraagt, komt die krijgt nog af Dus ik twitter hem terug, rond een uur of vak Druk mijn peuk uit de stapper in de studio Steen klein beetje Yves Saint Laurent Gezin en tekst, tape die krijgt. En dit alles doe ik in een half uur of zo Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doen, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me wil, niet blij doen niets zo kop doen, ik zal mij doen Ze noemen me handsome Ze noemen me fashion Ze noemen me magic, spring op het los, zij we doen het allemaal Ja we doen het allemaal, ja we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los, zij we doen het allemaal ja, we doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. Yeah, yeah. Je zegt werk, maar ze willen een 16. eens willen niggas mijn naam op het rek zien. Ze noemen een nigga uit je of je kent of je kent niet. Ben vast betaald als je mij in je tent ziet. I made it get it all, yeah. Ik laat eten voor niemand, nigga don't care. Je bent niet meer in de mode, nigga Montclair. Weer een nieuwe track voor Jerry om te pompen. Yeah, yeah. Ik leg Lobby wat ik doe, wat ik does. Niggas om me heen zijn doe vaak thugs. Bitches om je heen zijn tjoe, up. Uh. broek gaat los Ik kan je niet vertellen hoe die poot daar was Niet hangen met die tellen, want mijn lood gaat voor Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal mm. Ze zeggen moet je Johnson zien Omdat ik doe voor de kost misschien Omdat ik move als een boss misschien Willen we allemaal onszelf graag flossen zien Fuck dat, ik ben aan de linker dikke dus ik ga los, yeah Chicks liggen maar, godverdikke maar Willen maar, dikke maar Caucasian in cinema Darkskin, porno stars, yeah, cinema Ze rocken aan mijn mic, yeah, zingende Pingen maar, zinnen ik heb zin in ja Die shit is niet normaal, die shit is niet normaal, nee Die shit is heftig, trekken naar je hart, negen allemaal Ik wil wasted zijn, wasted zijn Feesten als een beest met een dirty tape erbij Hey, shorty feest met mij, Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ik ga hard, ik ga lekker Ik ga los en we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal Ja, we doen het allemaal mm. Op de party squad Op, de party squad The party squad. The, party squad. The party squad. The party squad. The party squad. Reverse. De grootste ledenwerfcampagne Koop dit, word lid. En wat is er ook te koop? Jawel, een single van de Lama's. Een single van de Lama's met Party Squad. Daar is een videoclip bij gemaakt. En die kan je nu gaan zien. Tot de volgende week. De meeste bekende Nederlanders zijn heel arrogant. Maar ik ken een paar gasten. We zijn zo lekker. mensenmens. Hij leest voor voor dove kinderen. Dat kost hem zijn stem en zijn vingers, want het is ook nog een bruin. Ruben van der Meer is al 35 jaar buddy. Buddy van Horace Cohen. Want hij vindt dat HIV-patiënten wel een kans verdienen. Ja, maar dat vind ik Jeroen is dus de man achter de stichting Zaad voor Meisjes. Nou, de man. verzamelt dus zaden, zodat die meisjes kunnen tuinieren. Ja, vind ik ook echt belangrijk. Ja, en eh, Ruben Nicolai, ja, die is gewoon heel mooi. Zeg iets over mij. Heel mooi. Met haar. Volle mond, lekker kop met haar. Dank je. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Gewoon, gewoon. Ik had laatst seks met drie vrouwen. Waarvan de lelijkste op een gegeven moment zegt: bewaar het voor mij. En Dan denk ik echt, joh, ga lekker terug naar Jan we zaten net wat te drinken, komt de open bestelling opnemen. Dus drankje, drankje. Ik zei, wat kan met eh, champagne graag? Had hij niet. Ik zei, Prosecco is ook goed. Oh, heerlijk. Dit? Ja, dit is, uh, dit is Gucci, ja. ja ik koop wel verder kleding, maar eh, ik draag het niet. Het zit voor geen meter. Ja. en ik heb laatst weer eens boodschappen gedaan. Serieus? Voor het eerst. Ja, dat was wel wat hoor. Zo, zo via internet. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon ik heel gewoon. Philip Freeriks in mijn phone. En toch blijf ik heel gewoon. Ik heb zelfs Bassie in mijn vorm. En toch blijf ik heel gewoon. Dus zijn zo ergens, Of op de lijst staan? Dan moet je even aan uh, vragen. Hoe bedoel je, ik kan hier alleen met munten betalen. Ik heb alleen maar papiergeld. Ja, maar dat zijn alles op munten. Eh, buiten roken? Vanaf 1 juli mag ik toch niet meer buiten roken? Hé, hey, eh, portier. Vergeet wat ik kwam niet. Waar is mijn fucking taxi? Nou, dan komt het hotel maar hier naartoe. Tuurlijk mag jij een foto maken. Maar zonder flits. En buiten. Nou oprotten. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon, gewoon, gewoon. Lekker gewoon gebleven van de Lamas was dat. Daarvoor de Party Squad. Net op tv en nu al Ja, oh, toch, houd toch op man. Daarvoor de Party Squad. Artje, Gers, en eh, Reverse met eh, Ik Ga Hard. En je hoort Edwin Evers en, ja, Edwin Evers hoort het goed, Dennis Grace met Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Eh, nog één nummer en dan, dan gaan we afsluiten natuurlijk. we gaan eventjes luisteren naar Bernie Bernassi en Gray met Cinema. wel een eh, compliment dat je kan krijgen. Je bent net als een bioscoop, ik kan er voor altijd naar kijken. Het was namelijk Cinema van Bernie Bernardi en Grey Go. En ja, met Grey Go, we gaan al alweer bijna uit, nieuws. Ja, Wij there, wensen... there you go. Ja, nou, nou, nog niet. Oh nee, nee. bijna. <laughs> we wensen jullie allemaal een heel, heel, heel fijn weekend natuurlijk.